Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft zo'n 800 witte helmen uit Syrië geëvacueerd. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het leger bevestigt niet dat het hulpverleners zijn... maar spreekt van Syrische burgers die naar Jordanië zijn gebracht... omdat ze in levensgevaar waren. Israël zegt dat de reddingsoperatie is uitgevoerd op verzoek van de Verenigde Staten en een aantal Europese landen. Op de NAVO-top in Brussel hebben president Trump en een aantal landen, waaronder Nederland, overlegd over een reddingsplan voor de witte helmen. Ecuador wil Julian Assange uit de ambassade in Londen zetten, meldt het online tijdschrift The Intercept. President Moreno van Ecuador is in Londen en zou daar onderhandelen over Assange. De oprichter van Wikileaks zit al zes jaar in de ambassade. Hij probeert te voorkomen dat hij aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd. Veel caravans zijn nog altijd te zwaar beladen. Bij controles bij de grensovergang in Hazeldonk bleek dat meer dan de helft veel te zwaar was, meldt de ANWB. Sommigen hadden zelfs honderden kilo's overgewicht. Ook waren er veel caravans met versleten banden die gelijk moesten worden vervangen. Ook in Zuid-Limburg waren er controles. Een gijzeling in een drukke supermarkt in Los Angeles is uitgelopen op een schietpartij met de politie. Een man die zijn oma en zijn vriendin had neergeschoten vluchtte na een achtervolging de winkel in. Hij nam tientallen mensen in gijzeling. De politie schoot door de glazen deuren. Na enkele uren gaf de dader zich over. Bij de beschieting viel één dode. In Peru zijn 33 mensen gearresteerd die kinderporno uitwisselden via WhatsApp. In de appgroep met de naam Little Princess zaten ruim 250 leden uit 30 landen. Groepsleden zouden ook kinderporno hebben geproduceerd. Dan nog het weer. Geregeld zon en overal droog. tot 24 tot 28 graden. Vanaf morgen op steeds meer plaatsen tropisch warm met geregeld zon. In de loop van de week kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.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 trouble and I found son. Straight down a barrel of a lawman's gun. I try to run, but I don't think I can. cut dinner Texas Ruby looked like sand. Courtney Crowell heeft in de afgelopen tien jaar zes albums uitgebracht. En dit nieuwe project is een akoestische presentatie van twaalf meesterlijk bewerkte deuntjes uit zijn meer dan 40-jarige carrière. De collectie bevat songs die oorspronkelijk faam maakten door Emmylou Harris, Waylon Jennings, de Oak Ridge Boys, Bob Seger, Tim McGraw en nog vele anderen. De eerste die je hoorde was Ain't Living Long Like This. Vervolgens hoor je She's Crazy for Leaving en Shame on the Moon, dat een groot succes werd voor niemand minder dan Bob Seger. Welkom en ontzettend veel luisterplezier. Well, the bus pulled away in a roaring black cloud. I stood in the road and honey, I hollered right out loud. Hey darling, I love you. Hey bus driver, whoa, but you can't stop a woman when she's out of control. crazy for leaving. I told her so, and the boys at the bus stop just said, Man, let her go. She's crazy for leaving. I told her so, but you can't stop a woman when she's out of control. So I punched out my truck, on a telephone it back. She just said, Go, driver, go. I know I could have caught her, but I ran out of luck. She was long gone to Lufkin by the time they cut me out of my truck. She's crazy for leaving. I told her so, and the boys at the bus stop just said, Man, let her go. She's crazy for leaving. I told her so, but you can't stop a woman when she's out of control. dusk. That old East Texas road, I throwed rocks at my truck, which had busted my nose. You add insult to injury. and what do you get? You get a bus stop full of honkies that don't out. Well, it wasn't all that long ago that I could really drink 'em down. Three days up and running wild and never touched the ground. If tall, dark, and handsome is not what I am you've either not noticed or you don't give a damn. Well, I've heard it said a thousand times to thine own self be true. But it's not for lack of trying that this is something I can't do. So what can I tell you that you don't already know? The chinks in my armor are starting to show. what's inside a woman's heart. A man must keep his head. Heaven opened up the doors hmm. where angels fear to tread. I was late in my twenties and hungry for praise and waxing like crazy when I wrote down that phrase. Ooh, blame it.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 Kazi Michielo. is gepassioneerd door veel zaken met erbij soulvolle muziek. Haar idolen Etta James, Rita Franklin, Gladys Knight en Patsy Klein, om er maar een paar te noemen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Luister maar naar Who's Between You and Me. Real Country 还。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 Look at this face. I know the years are showing. Look at this life. I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. with these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so big and so bad. so many questions still left unanswered. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly the only truth I've ever known. look at this man, so blessed with inspiration. Look, look at, at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I. Wild Dupuy heeft een prachtige stem die fris en natuurlijk in de oren klinkt. De manier van zingen past ook bij de ogenschijnlijk simpele songs. Hoewel Dupuy vooral traditionele bluegrass op een frisse en akoestische manier brengt, worden op Doghouse toch veel verschillende countrymuziekstijlen op een alternatieve manier voorgeschoteld. Texas Girls is een van de songs op het nieuwe album. these girls. Oh, how I love them so. Hear my tale, won't you hear me well? I think everybody should know. She made me gospel breakfast, cheese enchiladas at noon. Barbecue is so good for you. We'll meet at the Salt Lake soon. Oh, how I love them Texas girls. Oh, how I love them so. Been everywhere and it's so unfair. I should know. drive me crazy. Austin women drive man insane. Dallas Queens with the diamond ring. sweet straight from Poteet. I think everybody should know. de original van deze week. Once a Day is geschreven door Bill Anderson en geregistreerd als de debuutsingle van Connie Smith. De single werd uitgebracht in augustus 1964. De song bereikte de eerste plaats en stond er acht weken. Het was de eerste debuutsingle van een countryzangeres die de nummer 1 positie bereikte. Crossroads, nummer 1 country hit. When you found somebody new, I thought I never would forget you, for I thought then I never could. But time has taken all lonely time. I wish you weren't gone. Is once a day, every day, all day long. I'm so glad that I'm not like a Buggy USA is een klassiek klinkende country rock and roll band uit Los Angeles. Hun nieuwste album is Kick Out the Twang. Geïnspireerd door country acts als Buck Owens, Merle Haggard en het Amerikaanse leven met de toevoeging van hun eigen rock and roll, weet Speed Buggy USA een eigen stempel te drukken op hun muziek. En dat doen ze heel overtuigend. Een voorbeeld daarvan is de Monkeys hit Take the Last Train to Clarksville. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Clementine Volker vertolkte in het verleden veel covers, maar onlangs ontdekte ze ook haar eigen krachten en schreef als Miss Clementine een aantal prachtige nummers. Die songs zijn terug te vinden op het album Letting Go. Een van de songs is The Swallow Song. Het nieuwe album van Spex Hildebrand is alweer enkele maanden oud. Maar ik kan er nog steeds geen genoeg van krijgen. In totaal maakte hij inmiddels 16 albums en de laatste hoort zeker tot een van zijn beste. It Won't Get Any Better is daar een sprekend voorbeeld van. Lea Kliphuis brengt Neder-Americana. Althans, zo omschrijven sommigen haar muziek. Flauwekul natuurlijk. Als je naar A Long Way From Home luistert, kun je daar alleen maar het kwaliteitsmerk goed op plakken. just sitting here wasting time. Time galore, and it's all on my side. That I obtain everlasting bliss. it won't get any better than this. Who would have thought I'd enjoy the ride? On my own, no trace of you in sight. nothing to whine for. Tell it like it is. It won't get any better than this. I clearly saw things go wrong. Useful stuff for a corny song. It's been a long time coming. Well, here it is. won't get better than this. you're gone. just forget. was het blokje country uit eigen land. Sinds 2010 speelt Terry Lee Palmer met countryartiest John Pardy. En in het voorjaar van 2013 tekende Terry een publishing co-onderneming met John Pardy en de Song Factory. Beertime is een van zijn eigen songs. that's hurting, and I'm still stressing over my bills. Dealing with a crazy ex girlfriend, I could use a little time just to chill. So if you know where I'm headed, why don't you just meet me there? We'll keep the cold ones coming. Watch our troubles all disappear. When it's beer time, it goes good with any time. feels good. luisteren naar Laura Benites prachtige melancholieke vocale bezieling, afgezet tegen traditionele instrumenten in Bakersfield-stijl. Gitaren, pedalsteel, staande bas, accordeon, viool en zo kan ik nog even doorgaan, is een genot voor oor en hart, ondanks de thema's van verdriet, verraad en het wegdrinken van je problemen. The Fool I Am Right Now zou veel meer op de radio te horen moeten zijn. Crossroads dit is het favoriete album van de maand. dat je de tv laat voor wat hij is. Ik ben namelijk zo weer terug met nog een uur country. Glenn's Neighbor helpt me bij de overstap naar het volgende uur. Zometeen nog een uur country. Well, don't turn in your TV, that would not be right. sit around all day grow an antenna out of your head if you keep watching that TV. And don't turn into your telephone. Instead, pick up a book if you turned into your telephone, imagine how you'd look. If poked in the nose, cords up your butt, dropped on the